I like mine welkom ZFM Jazz luisteraars op deze morgen. Toch een beetje zon vandaag. Sinterklaas komt. Jeetje, wat gaan we allemaal doen? Welkom bij de zoveelste aflevering van ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Wat zit er in het programma? Heel veel prachtige dingen. Twee themaatjes. En eh, het eerste is... Eh, een ode aan Oscar Peterson. En als tweede Roy Haynes. Van de week overleden. Drummer. Ehm, ja, en voor de rest eh, zou ik zeggen, geniet ervan. Draai je nog eens om, neem er lekker een beetje. How do you like your ex in the morning, mulder en mulder. trio, het legendarische trio Mulder en Mulder. En ehm, ja, zoals gewoonlijk, dat is de luisteraar inmiddels gewend bij mij. Ik draai nog één stukje om eh, Mulder en Mulder alle eer te geven. Vivian Mulder zingt bij het trio Johan en Vivian. En dat is het stuk So Nice. Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand and be a team with me. So nice, life would be so nice. If one day I'd find someone who would take my hand and samba through life with me. Someone to cling with me, stay with me right or wrong Someone to sing with me, some little samba song Someone to take my heart and give his heart to me Someone who's ready to give love a start with me Oh yeah, that would be so nice I could see you and me, that would be so nice Thank you. team with me. Frits Katé op de tenorsax. En het volgende stuk is eh, van de Ramblers. Eh, wij doen altijd een... Althans, we... Men opnieuw. Er zijn mensen die doen altijd een beetje lacherig over de Ramblers... omdat het allemaal uh, zoetsappige Hollandse deuntjes waren. Maar het is en blijft een fantastisch orkest. En in de jaren, eind jaren 40 hebben ze heel veel stukken, instrumentale stukken opgenomen met z'n tienen. Maar het klinkt fantastisch. En, tot op de dag van vandaag zeg ik steeds... Eh, ga dat maar eens nadoen. Zo mooi gearrangeerd en mooi gespeeld. De Ramblers in Brussel is een eh, prachtige cd. En wij gaan luisteren naar het stuk Dyna. Gisteravond trad ze op eh, met haar combo in Heemstede. En dan heb ik het over ons regionaal talent. De Heemstedse Yvonne Weijers. En ongetwijfeld zal dat een mooi optreden geweest zijn, haar kennende. Ik ga laten horen van eh, de cd All Night Long. Het stuk An Occasional Man. the sun to tan me, bombs the family and an occasional man. I love my island, it's very lazy. If I should ever leave it, I'd be crazy. I got papayas, beaches, sandy beaches, and an occasional man. Cause I go swimming wearing just a great big smile. My little island was made for pleasure, and in the cool of evening, it's a treasure. And when the hour grows later, what is greater than an occasion? a As much as I enjoy it, I'm so mule. The weather always pleases, balmy breezes, and an occasional man. The tropic heat is very high there. The fellows never wear a coat or tie there. No shoes, no socks, no notions, dressed for comfort. face is kind and cute. Perhaps by your leave, I can be your passion fruit. My little island is such a beauty. You may forget to heed the call of duty, but if you give the slip to Yvonne Weijers met de eh, Combo... waar onder meer onze eigen Simon Planting, Ruud Eeuwen op de sax. Ja. En we gaan nu naar meneer Michel Legrand. Een paar jaar geleden overleden, een grootheid op de, in de muziekwereld. Hij was ook een fantastische big band leider. En voor zijn tijd ook heel modern. Ik ga nu een stuk laten horen van zijn big band. En dat was natuurlijk niet zomaar een big band. Michel Legrand was een Fransman, een Parijzenaar. En die ging eh, op enig moment naar Amerika... en wist daar allemaal grote jongens om zich heen te verzamelen. En met die grote jongens heeft hij dan eh, prachtige dingen gedaan. Zoals een opname uit 58 en hoor hoe modern hij dan al eigenlijk is. En in de band zitten onder meer Herbie Mann op de fluit... Miles Davis op de trompet, John Coltrane op de tenorzak... Phil Woods altsax, eh, Bill Evans piano... Paul Chambers op de bas en Kenny Dennis op het slagwerk. Luistert en eh, beoordeelt zelf een eh, stuk van Django Reinhardt. <laughs> Niet van Django Reinhardt, nee. Het stuk heet Django. Eh, ik haalde van alles door elkaar, kennelijk. Het was een stuk van Django <laughs> Reinhardt, de compositie. En het stuk heette Nuages. En het was gespeeld... <laughs> het was gespeeld door de band van Michel Legrand. En dan ga ik nu eh, naar de artiest van de, van de dag, zullen we maar zeggen. En eh, dan heb ik het over Oscar Peterson... 1925 geboren, 2007 overleden. Voor het laatst opgetreden in 2005 op het North Sea Jazz Festival... vlak voor zijn 80ste verjaardag. Dit allemaal terzijde. Waarom is hij zo goed? Het is een fenomenale pianist. Hij eh, is eigenlijk eh, onder de alle, alle goede pianisten... staat hij op eenzame hoogte helemaal bovenaan... vanwege zijn ongelooflijke techniek als je opnames ziet... het is een eh, man met stevige handen... om niet te zeggen met worstvingers... maar als je ziet hoe hij onwaarschijnlijk over die toetsen glijdt... Uh, met een snelheid die niet te evenaar is... dan eh, heb je diep respect. Canadees. Hij heeft 200 opnames gemaakt... Ruim 200 opnames en speelde met Jan en Alleman. En met iedereen eh, die het leuk vond en waar die graag mee speelde. Ehm, niks was te veel. En hij was enorm energiek en deed uh, ongelooflijk veel ook. Zijn basistrio was altijd het liefst zonder slagwerk. En heeft heel veel gespeeld met eh, de bezetting piano, gitaar en bas. En die bassist is heel veel en heel vaak geweest. Ray Brown. En hij had verschillende gitaristen. Deze opname, I Want To Be Happy... ga ik laten horen eh, hoe hij in zijn trio klonk. Herb Ellis op de gitaar, Ray Brown op de bas... en de grootmeester zelf, Mr. Oscar Peterson... Eh, op de piano. I Want To Be Happy. wel gezegd. Eh, wat ook nog opmerkelijk goed is... is op het moment dat uh, Oscar niet niet leert, gaat hij prachtig begeleiden. Ook heel ingetogen en geeft ruimte aan eh, zijn medemuzikanten. Straks nog meer. Maar nu eerst een opname van Friso en de Van Druten Brothers. Dat zijn allemaal Nederlandse jongens... met onder meer op het slagwerk ben Schreuder. En ehm, daar zit ehm, de Erno Ola Strings bij. Nou, een groepje Strings. En daar zit een eh, groepje blazers bij. dat zijn de Jack Million Horns. Allemaal Nederlandse jongens. En we gaan luisteren naar een, eh, een stuk... wat wordt gezongen door Friso Cuperis. En dat zijn twee liedjes in één. Leuk gevonden. Een eh, muzikale grap, zullen we maar zeggen. One for my baby. Tegelijkertijd met het stuk Killer Joe. tree. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I got a little story I think you should know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby and one more for the road. Put another nickel in that machine. I feel kinda bad. Can't you make the music easy and sad? I could tell you a lot, but it's not in a gentleman's code. Make it one for my baby and one more for the road never know it But buddy, I'm a kind of poet I got a lot of things I'd like to say And if I'm gloomy Won't you listen to me Before it's all talked away Well, that's how it goes and Joe, I know you're getting Anxious to close Now thanks for the cheer I hope you didn't mind my bending your ear. But this torch that I found, it's gotta be drowned, or it soon might explode. Make it one for my baby, and one more for the road. And Joe, I know you're getting anxious to close. Now thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. But this torch that I found, it's gotta be drowned or it's gonna explode. Make it one for my Ja, niks aan toe te voegen. Friso en de Van Druten Brothers. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Leidend thema is eh, de pianist Oscar Petersen, waarvan ik eh, al vertelde dat hij met heel veel mensen gespeeld heeft. En een belangrijk moment in zijn carrière was het jaar waarop hij zich aansloot bij de labels van de beroemde impresario Norman Granz. Ehm, daarachter zat weer Verve Records. Dat was eh, destijds het toonaangevende en het bepalende jazzlabel... en de, en de man die eh, het voor het zeggen had in jazzland. En daardoor kon hij ook veel met anderen spelen... en kon hij zich nog verder ontplooien. Met andere spelen ga ik nu laten horen... Oscar Peterson, die gaat eh, begeleiden de trompetist Clark Terry. En in een klassieker, klassieker van Kurt Weill, Maggie Messer, Mac the Knife. Doei. in muzikantenkringen heet dat eh, een fade-out. We vegen het weg. Eh, soms is dat eh, omdat ze niet weten hoe ze moeten eindigen. Soms is dat omdat de, producer vindt dat het een stuk lang genoeg is. En soms hebben ze het ook gewoon zo van tevoren bedoeld. Recent was in de, de serie Jazz in Zandvoort... die momenteel met heel veel succes wordt georganiseerd in Nieuw Unicum was te horen vader en zoon Braat, Adrie. En eh, Adrie Braat, de bassist, tevens leider en bassist, leider van en bassist in de Dutch Winkelers Band. Maar ook eh, een eh, hele goede big band leider. Die leidt al sinds jaren met heel veel plezier een kwalitatief hoogstaande big band in Amsterdam. En de Biggles Big Band. En hartstikke goed. Ik ga laten horen ehm, een popstuk dat ze op een prachtige manier vertolken... zoals een big band dat hoort te doen. Save the last dance for me. You can dance Every dance with a guy who gives you the eye and who's hold you tight. You can smile, every smile for the man who had your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in his arms you're gonna be. So darling, save your last dance for me. Oh, I know that the music's fine like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. Don't forget who's taking you home, and in his arms you're gonna be. So, darling, save your last dance for me. Oh, baby, love you so. Can't you feel it when we touch?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 You must tell him no. Amsterdam. Terug naar Oscar Peterson. Eh, zijn eerste trio met Ray Brown aan de bas... Ehm, had hij als gitarist Barney Kessel... en op enig moment werd hij vervangen door Herb Ellis, gitarist. En ehm, ja, daar heeft hij ook prachtige dingen mee gedaan. Ik ga hem nu laten horen in een easy listening blues dat is de titel van het stuk. En daar kan je ook heel goed horen hoe onwaarschijnlijk zijn techniek is op de piano. kunnen we niks aan toevoegen. Dat is eh, prachtig, zullen we maar zeggen.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 might have been meant for each other to be or not to be. Let our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it. While we're young, let's fall in love. When we fall in love, our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it, honey? let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we cannot try to make a go of it. Oh, baby, we might have been meant for each other. To be or not to be, let our hearts discover, sweet mama. Oh, baby, let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it. While we're young, let's fall in love. Let's Fall in Love, Oscar Peterson en Louis Armstrong. En eh, op de achtergrond horen we al het laatste stuk voor de break, de pauze. En na het nieuws is er nog weer een uur ZFM Jazz op zondag. En eh, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Ik zou zeggen tot uh, zometeen voor het volgende uur. Gevuld met mooiste muziek voor vandaag. Saxophone. And quiet dreams. Quiet nights. Quiet walks by quiet streams and the window that looks out on the mountains and the sea. Ooh, how lovely. This is where I want to be here with you so close to me until the final flicker of life's ember. I, who was lost and lonely, believing life was only a bitter, tragic joke, have found with you.